Volgens het Amerikaanse ministerie van Verkeer moeten er 6000 Lexus terreinwagens naar de garage vanwege veiligheidsproblemen. Toyota maakte vorige week bekend dat de verkoop van de terreinwagens wereldwijd wordt opgeschort. Volgens een Amerikaans consumententijdschrift heeft de wagen op hoge snelheid de neiging te kantelen. Het model wordt sinds vorig jaar december verkocht in de VS. Ook alle andere terreinwagens van Toyota, zoals de Land Cruiser, worden getest. Het vliegverkeer in Europa komt langzaam weer op gang. De afgelopen avond zijn vanaf Schiphol drie KLM-passagierstoestellen vertrokken... naar Shanghai, Dubai en New York. Vanaf een uur of half zes de komende ochtend... zullen de volgende vliegtuigen vanaf Schiphol opstijgen. KLM hoopt de komende dag de helft van het normale aantal Europese vluchten te kunnen uitvoeren. Ook Transavia en Martinair gaan weer vliegen, maar nog onduidelijk is met hoeveel toestellen. De Europese ministers van Verkeer besloten de afgelopen avond dat het gevaar van de IJslandse vulkaanas zo is afgenomen dat er in bepaalde zones weer kan worden gevlogen. Kernwapens blijven nodig als afschrikking voor kwaadwillende landen. Dat zegt secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO. Hij voelt voorlopig weinig voor het ontmantelen van alle kernwapens... en hij wil niet dat NAVO-landen daar zelfstandig voor kiezen. Rasmussen vindt dat het een besluit daarover alleen in NAVO-verband kan worden genomen. De secretaris-generaal reageert op het verzoek van een aantal landen, waaronder Nederland, om het aantal kernwapens aanzienlijk te verminderen. Kort geleden sloten Rusland en de Verenigde Staten een nieuw verdrag over reductie. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen komen donderdag en vrijdag bijeen in Estland. Het weer, in het noorden vannacht kans op regen. Morgen in het hele land af en toe een bui, afgewisseld door zon.